Freddy van met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn bij een schietpartij vijf doden gevallen in een woonwijk in de gemeente Vurenlingen in Aargau. Na melding vond de politie de doden in en rond een huis. Onder de doden is vermoedelijk ook de schutter. De politie gaat uit van een probleem in de relationele sfeer. In de Amerikaanse staat Florida is een bijeenkomst afgelast waar onder andere PVV-leider Wilders zou spreken. De voorzitter van de club waar de bijeenkomst zou zijn zegt dat een optreden van Wilders te grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt. <clears throat> Vorige week zondag was in een voorstad van Dallas een schietpartij bij een expositie van Mohammed cartoons waar Wilders een van de belangrijkste sprekers was. De machinistenstaking in Duitsland is zoals gepland vanochtend beëindigd. Wel zal het nog tot in de middag duren voor de treinen weer volgens het boekje rijden, zeggen de Duitse spoorwegen. De vijfdaagse staking was uitgeroepen door de machinistenvakbond GDL. Die eist hogere lonen en kortere werktijden en ook erkenning als vakbond. Deutsche Bahn onderhandelt alleen met de grootste vakbond voor treinpersoneel. De Cubaanse president Castro heeft op bezoek in Vaticaanstad paus Franciscus bedankt voor diens bemiddelende rol bij de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. Dat melden Cubaanse functionarissen. In december maakten Cuba en de VS bekend dat hun diplomatieke betrekkingen na meer dan 50 jaar worden hersteld. En in Den Haag is de politie door stom toeval op een hennepkwekerij gestuurd. Agenten gingen gisteravond af op een melding over een verwarde vrouw. Ze zagen in de betreffende straat een voordeur openstaan en gingen ervan uit dat de vrouw daar woonde. In het huis trof de politie niet de vrouw aan, maar een kleine hennepkwekerij. Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden. De verwarde vrouw bleek een paar huizen verderop te wonen.